Bonenbakker met het NOS Journaal. De schutter bij een kerk in de Amerikaanse stad Minneapolis... was geobsedeerd door de gedachte om kinderen te doden. Dat blijkt volgens justitie uit video's en brieven... van de 23-jarige transvrouw Robin Westman. Afgelopen woensdag opende ze het vuur op de kerk van een katholieke school. Ze doodde twee kinderen, 18 mensen raakten gewond. Daarna schoot ze zichzelf dood. In Polen is een F-16 van de Poolse luchtmacht neergestort. Daarbij is de piloot om het leven gekomen. Hij was aan het oefenen voor een vliegshow. Na een stunt stortte het toestel neer en explodeerde op de grond. De vliegshow van komend weekend is afgelast. Na bijna 50 jaar komt er een einde aan de VN-vredesmacht UNIFIL in Libanon. In 2027 vertrekken de 10.000 blauwhelmen uit het zuiden van het land. Volgens Israël en de VS kan Unifil al eerder stoppen... maar Libanon zegt de veiligheid in het zuiden zelf nog niet te kunnen garanderen. De politie heeft in Flevoland gezocht naar mensen die zijn gevlucht na een ernstig ongeluk op de A6. Bij de zoektocht werd een helikopter ingezet, maar er is niemand gevonden. De inzittenden van een auto zouden zijn gevlucht na een botsing met een vrachtwagen bij de Ketelbrug. Waarom is onduidelijk. FC Utrecht heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. Een 0-0 gelijkspel tegen Srinski Mostar was daarvoor voldoende... na de overwinning vorige week in Bosnië. Srinski gaat door in de Conference League. Ook AZ heeft het hoofdtoernooi van de Conference League bereikt... na een 4-1 overwinning op Levski Sofia uit Bulgarije. Vorige week won AZ ook al de uitwedstrijd.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 You take all those things, they mean so much to you. I gave you your dreams, cause you meant the world. So did I deserve to be lifted. and hurt? Do you think I don't know? You're out of control.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 Er wordt vooral gekeken welke wapens de VS via Duitsland levert aan Oekraïne. De schutter bij een kerk in de Amerikaanse stad Minneapolis was geobsedeerd door de gedachte om kinderen te doden. Dat blijkt volgens justitie uit video's en brieven van de 23-jarige transvrouw Robin Westman. Afgelopen woensdag schoot ze twee kinderen dood, 18 mensen raakten gewond. Daarna schoot ze zichzelf dood. In Polen is een F-16 van de Poolse luchtmacht neergestort. Daarbij is de piloot om het leven gekomen. Het ging mis tijdens een oefening van een stunt voor een vliegshow. Het weer. De dag begint zonnig. Smiddags vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit is ZFM. Well, I saw you with your hands above your head, spinning around, trying not to look down, but you did and you fell hard.